coming through the grass. had een toepasselijk eh, nummer niet. De Easy Beats en Hello, how are you today? Hmm, goeie vraag. Ja, hoe gaat het vandaag met je? <laughs> Ja, hier gaat het gezellig vandaag. Dus eh, we gaan er een leuke show van maken tot 12 uur hier bij GoFam. Uh, lekkere muziek en interessante onderwerpen bij de zondagmorgen van GoFam. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Echt heel veel afwisseling. We gaan door vele jaren muziek heen. just like cigars. Later on, he would discard them on the hardwood floor. Visions of power danced in his head, left and right. He'd throw women out of his bed. There's still a spot where one of them. wel een heel bijzonder nummer van eh, John Farnham. Hier in de show, hier in de zondagmorgen van CoFM. You're the Voice en voor Helen Reddy. Een nummer dat je niet zo vaak hoort op de radio en daarom <laughs> hoor je hem hier. Mijn stem slaat er van over kunnen gaan van ontroering, zou je kunnen zeggen. Sing We No Sad Song. Straks, over ongeveer een kwartier, ga ik praten met eh, Joost Smits. Hij is onderzoeker bij de Politieke Academie. En eh, hij beweert dat de, bij de laatste verkiezingen er helemaal geen aardsverschuiving heeft plaatsgevonden. Helemaal geen aardverschuiving? Nee, inderdaad. Hij vindt dat heel anders. Je hoort zijn redenering na een uitgebreid onderzoek straks hier bij Go Gotham. est tombé, n'oubliez jamais, it's in your destiny. I need to disagree, when rules get in the way, n'oubliez jamais. Mama, why do you dance? same old songs. Why do you sing only harmony? Cause down on the street, something's going on.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 Well, numb these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey shopping. It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way, No free and shopping. But you ever forget. treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so. Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you. Geweldige muziek van Blood, Sweat and Tears. You made me so very happy. Alweer uit 1969, zo lang geleden alweer. En Joe Cocker hier bij GoFam tijdens de zondagmorgen van Go. En N'oubliez jamais, natuurlijk. De mooiste muziek hoor je hier en ook lekker veel afwisseling. En ehm, ja, zo meteen dus een gesprek met iemand die ertoe doet, vind ik dan. Hè? Iemand die iets heeft onderzocht. Joost Smits. Het komt eraan onder andere na ehm, nou, Elton John. Ook een van zijn allermooiste nummers. En die ook een beetje is eh, gebruikt voor een reclamespotje over hoortoestellen ook heel mooi gedaan, eerlijk gezegd.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 En verder Elton John natuurlijk met Your Song. Tijd voor ons eerste onderwerp. Ja, Joost Smits is onderzoeker bij de Politieke Academie. Doet minutieus onderzoek naar eh, ja, verkiezingsuitslagen al vele jaren. En wat is zijn slotsom? <laughs> Ja, er is helemaal eh, geen sprake van een aardverschuiving of van eh, kiezers die op drift zijn. We gaan het natuurlijk horen uit zijn eigen mond. Meneer Smits, welkom in de uitzending. Hallo. Meneer Smits, ehm, wat is dat de Politieke Academie? Nou, de Politieke Academie bestaat al een jaar of twintig. En die deed in het begin allerlei training van politieke eh, kopstukken, politici. Eh, en, dan ging het vooral over mediatraining. Hè, voor hoe moet je, als je op de radio komt, hoe moet je dat nou doen? Maar vervolgens ben ik daar terechtgekomen in 2013, 2014 met een heel andere manier van onderzoeken van uitslagen. En eh, met de bewering van ik weet waar de kiezer woont. Nou, dat was op dat moment meer een stelling dan een, een, een feit of zo. Hè, of een, een, dat was een vermoeden. En dat hebben we verder uitgewerkt. En inmiddels hebben we allerlei analyses gedaan voor campagnes van politieke partijen. Bijna allemaal, bijna alle democratische partijen. En eh, daar hoort dan bij dat ik na elke verkiezing een analyse maak of een duiding van wat is er nou eigenlijk deze verkiezing gebeurd ten opzichte van de vorige. Dat heb ik nu voor de negende keer gedaan. Ja, en eh, daaruit komt, eh, ja, uit het laatste rapport dat u net heeft laten verschijnen, dat er, vat het maar even op zijn Jan Boerenfluitjes samen, dat er geen echte aardverschuiving heeft plaatsgevonden terwijl de media er helemaal vol van zijn van de aardverschuiving. Hoe ziet u dat? Nou ja, dat is dus ook het, typische. Toen ik, ik ben begonnen met een beetje dat op een wetenschappelijke manier te onderzoeken rond 2011, 12, 13. En toen was ik, had ik al vrij snel gezien, op basis van uitslagen alleen voor Rotterdam van 1998 tot 2010. Eh, en daar bleek al uit dat die, ja, opeens had je Fortuin, die was opgekomen, maar de andere partijen, daar was de achterban niet echt verschoven. En er waren wat mensen van uit die achterban op Fortuin gaan stemmen, en best veel, of op Leefbaar Rotterdam. Maar ja, dat was nou niet dat daarmee achterbannen verschoven. Het was, was geen aardverschuiving. En als je dan terugkijkt naar dat hele idee van die aardverschuiving, dat is al sinds, nou, ik kon het terugvinden tot 2005 zo'n beetje, dat dat alsmaar in de media komt. Dus elke verkiezing is een aardverschuiving. En de kiezer is op drift en het gaat allemaal alle kanten op. En daar is ook wel eh, grondslag voor. In de jaren 80 eh, en 90 ging ik ja, de, de grote partijen en die kiezers gingen op een andere manier stemmen. Hè? Dus het waren niet meer de, de vaste achterbannen. Dus mensen keken wat beter om zich heen. Stemden nou dan weer CDA en dan weer VVD. Of PvdA en dan weer GroenLinks of D66. Ehm, ja, en dat waren andere partijnamen. En daaruit concludeerden politicologen... ja, als mensen niet meer trouw zijn aan hun partij dan zijn ze dus op drift. En dat, ja, dat zo blijven bestaan. Ja, omdat er steeds meer partijen zijn en mensen dus ook steeds meer keuze hebben, ja, loopt die, die, die index die ze dan daarvoor berekenen, van die kiezer op drift, loopt alleen maar op. Ja, maar even kijken. Op drift betekent dan toch ook, denk ik dan, hè, of zo vat ik dat dan eh, mhm. op. Van ja, mhm. als mensen van de ene partij naar de andere overstappen, dan kan dat toch leiden tot een aardverschuiving. Bijvoorbeeld, eh, eh, ik zag staan ergens dat ja, eigenlijk het CDA in drie partijen uiteen is gevallen. Aardverschuiving heeft dan toch plaatsgevonden. Nee, dat ligt er dus aan je perspectief. Hè. Dat leg ik in mijn verslag ook uit. Je kunt op allerlei manieren kijken naar verkiezingen. En als je dat zo wil doen en zeggen van nou, ik kijk alleen maar naar de partijnaam. Dus mensen zijn trouw aan een partijnaam. En als ze dan niet op die partij stemmen, dan noem ik dat opdrift. Dat kan, hè? dus dat mag. En dat doen ook veel collega's van mij, doen dat al heel lang. Maar ik vind dat niet, niet zo heel boeiend. Want als je teruggaat in de tijd, wie heeft dat ooit bedacht? Die index die ze dan berekenen. Dat was een, eh, een meneer en die, die ging eigenlijk vanuit uit? Nou, ik kijk naar sociale geledingen. En bij hem ging het echt om dat je als jij een arbeider was en je ging dan op een conservatieve liberale partij stemmen. Of je bent iemand met, eh, met, met een groot vermogen en je gaat opeens socialistisch stemmen. Dat je uit je sociale geleding stapt en over die grens stapt naar een andere partij. Dat vond hij op drift. En daarom had hij die index bedacht. Omdat in heel veel landen heb je maar een paar partijen. Die staan echt voor bepaalde sociale eh, segmenten. Hè? Eh, vroeger noemen we dat klassen, maar je kunt dat denken aan boeren in dit geval. Hè? Je kunt denken aan eh, vermogende mensen, je kunt denken aan hoger opgeleide of, of praktisch opgeleide, Dat zijn allemaal sociale segmenten. Maar in Nederland en in België trouwens ook hebben we nu zoveel partijen. Ja, er zitten binnen één sociale geleding zitten meerdere partijen. En als je dan teruggaat naar die literatuur van hoe het ooit begon, dan vind ik als jij stemt op niet op CDA, maar op een partij die uit CDA voorkomt. Hè. Dus CDA is een drie uiteengevallen en je staat op een van die partijen. Maar je woont nog steeds in diezelfde buurt waar al die mensen wonen die ook die, die keuze maakten vroeger CDA. Dan vind ik dat helemaal geen, eh, geen opdrift. Dan noem ik dat gewoon, ja, je hebt op een andere partij gestemd. Boeien. Ja, dus dat is een hele andere benadering. Hoe komt dat dat uw collega's dan toch die eh, benadering pakken die u net eh, omschreef? Van ja, als je naar een, eh, sowieso naar een andere partij opschuift, ook binnen dezelfde politieke familie, als ik het zo mag zeggen, dan mhm. wel een aardverschuiving noemen. Ja, maar je hebt, kijk, binnen de politicologie heb je een, een, een belangrijke uh, onderdeel, dat is de vergelijkende politicologie. En die vergelijken uitslagen van Nederland met Spanje en Italië en, eh, andere landen. Ja, en om dat een beetje houvast te hebben, ja, je moet wat. Hoe kunnen we dat nou vergelijken? Al die verschillende politieke systemen, die verschillende manieren waarop kiezers eh, aan de gang zijn. en zien we daar iets soortgelijks plaatsvinden, hè? dus dat kiezers opschuiven. Maar alleen zodra je dat gaat toepassen alleen op Nederland, dan zegt nou ik neem nou gewoon deze manier van benaderen, maar het komt niet overeen met hoe het ooit was bedoeld. Nu heeft u onderzoek eh, verricht eh, op stembureau niveau. Is dat niet een, een, enorm eh, monnikenwerk? Want hoeveel stembureaus waren er in Nederland? Ja, 10.000 ongeveer en dat is ook vreselijk. Ja, en het, het aardige is, als je dat dan daar heel diep over nadenkt, dan kun je alleen maar tot de conclusie komen dat die kiezers ook heel slim zijn. En dat is belangrijk, omdat er heel vaak wordt gezegd dat kiezers dom zijn. Of met, kiezers van bepaalde partijen dom zijn. Of onmondig. Of het allemaal niet begrijpen. En er is zelfs politicologisch onderzoek. En er is zelfs een, een, een paper verschenen waarin de politicoloog constateert dat eh, ja, uh, kiezers zijn gewoon heel dom. En ze weten gewoon helemaal niks van politiek. Ja. Eh, wat heeft een lokale partij er bijvoorbeeld aan? Wat kun je als lokale politieke partij of als gemeente doen met uw rapport? Als je weet waar de kiezer woont, dan kun je dat ook vertellen aan lokale partijen. Want ja, als die kiezer kiest uit bepaalde segment van partijen, daar kan ook een lokale partij bij zitten. En die kijken dan, waar zit hun kiezerspotentieel dan? En dat kunnen ze dan doen op een manier die in andere landen eh, onbetaalbaar is. Maar in Nederland, ja, doe wij dat. Hè? Kijk, ehm, waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw rapport natuurlijk? En eh, wat ze met uw rapport eh, kunnen. Want het is een lijvig boekwerk, zou ik maar zeggen. Maar het is wel heel interessant met heel veel kleine cirkeltjes. Dus dat is ook wel grappig om te zien. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw werk van de Stichting Politieke Academie? Nou, ik denk dat ze het best gewoon kunnen kijken op de website van de, van de radiozender waar ze nu naar luisteren, want daar staat een link waar ze het, het rapport kunnen vinden. Goed. Joost Smits van de Stichting Politieke Academie, hartelijk dank en succes met uw werk. Ja, dankjewel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. find the reason why. I know that I've been a fool, but I never thought. in me. c'est qui tu vois. Tu danses avec des illusions dans mes pensées. Tu es plus loin que le présent. veux tu retourner dans le temps, oui ou non Il y a déjà pas mal de temps. Nos petits vins dans le fruitier, t'étais pour in ze deden de deur dicht in het origineel, maar ja. Isabel A. deed het anders. En route en verloor je Romeo, wat romantiek. I'll holding on. Oh, het loopt al aardig tegen 11 uur. De tijd schiet op op deze zondag. Eh, een zondag na natuurlijk een koud weekje. Het is nu een stuk milder. En dat merken we ook wel, eerlijk gezegd. Ik heb niet zulke koude vingertoppen vandaag. Hoewel we die gewoon anders rond een kop koffie eh, hangen, zal ik maar zeggen. Eh, we hebben bij de koffie vandaag bastonjekoeken je kent die eh, koeken wel. Een beetje ja, donkerbruin en heel erg zoet. En volgens mij heeft de krimflatie daarop toegeslagen. Want eh, ze zijn echt toch wel behoorlijk kleiner dan dat ik eh, ze gezien heb een jaartje of wat geleden. Hmm, aan de andere kant moet je ook maar zo denken bij die krimflatie op dit soort zaken. Dat je dan minder foute calorieën binnenkrijgt. Goeie zaak op zich. Maar ja, moet je daar dan hetzelfde voor betalen? Dat is dan wel weer de vraag. Het was een knul van 18 jaren, nog wel groen, maar fors gebouwd. Die werd tuinknecht onder laren en dat heeft hem diep berouwd. Mensen noemen elkaar geen mietje, eenmaal zing je allemaal, allemaal het oude liedje de schuld van kapitaal. De mevrouw, wier gras hij maaide, riep hem binnen voor de thee. Waarbij zij zijn krullen aaide, wat hem eerst nog niet veel deed. Mensen noemen elkaar geen liedje. eenmaal zing je allemaal allemaal het oude liedje. Het is de schuld van het kapitaal. Zij verleiden in het schuurtje bij de schoffel en de schaar. En al ras voor nog een uurtje moest hij mee naar haar boudoir. Mensen noemen elkaar geen mietje. Eenmaal zing je allemaal, allemaal het oude liedje. Het is de schuld van kapitaal. En meteen voor vastgenomen deed hij wat ze van hem wou. Van de tuin zou niks meer komen er kwam veel meer van mevrouw. En hij raakte zo van zinnen dat hij het gras niet meer wou doen. Als hij werkte, was het binnen en daar was al niks meer groen. Mensen doen elkaar geen liedje, eenmaal zing je allemaal allemaal het oude liedje. is de schuld van het kapitaal. Toen ontdekte hij op een morgen dat de bakken en de post vele malen s'nachts bezorgde en dat hij werd afgelost. Mensen noemen elkaar geen liedje. Eenmaal zing je allemaal, allemaal het oude liedje. is de schuld van kapitaal. En zo kreeg na deze dame ook de grote stad hem klein. Want hoe vindt een vakbekwame tuinknechtwerk op het Leidseplein. Het water van de gracht ging lokken, de droevig einde leek nabij. Toen hij plots werd weggetrokken door een pacifist die zei... Mensen doen elkaar geen liedje, eenmaal zing je allemaal allemaal het oude liedje. is de schuld van kapitaal. Zo loopt hij, pas 18 jaren. En met een brutale kop bij een villa onder Laren met een bord en daar staat op Mensen doen dat geen liedje. Eenmaal zing Ja. Echt een eh, soort van communistisch lied hier in de show. Moet ook kunnen op de zondagmorgen. Ach, er zit een eh, hoop knipogen in, in dit lied dus vandaar dat je me hoorde hier dus dan nog bij GoFM. André van de Heuvel en Leen Jongewaard met eh, de schuld van het kapitaal. Goed, het is bijna 11 uur. Zometeen uh, mededelingen en het nieuws. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Gaan we ook weer lekkere muziek draaien. Iets meer tempo dan het afgelopen uur. En eh, er zit ook een reportage van Jeroen van Gent in. Want hij is deze week ook weer ehm, de straat op gegaan. Ondanks de kou. met zijn blauwe microfoon. En vroeg u het hemd van het lijf resultaten daarvan hoor je straks over ongeveer een half uur hier bij GoFam. En tot die tijd onder andere Chris Ria en Josephine en nog wat violen. Wat mij betreft tot zometeen.